commandant de strijdkrachten, generaal Van U. Het was ook voor hem zijn eerste bezoek aan Kon Ritm in Zeeland is geëxplodeerd. De brokstukken liggen verspreid over het strand. De EOD gaat onderzoeken of de kessel is opgeblazen met explosieven. Omwonenden zeggen dat ze gisteravond meteen na de knal twee auto's met hoge snelheid hebben zien wegrijden. In de Brabantse plaats Budel heeft de politie vanochtend een eind gemaakt aan een illegale houseparty. Zo'n 200 feestgangers dansten op een open plaats in het bos. Omdat de overlast beperkt was, mochten ze nog een paar uur blijven. Toen de feestgangers in Budel rond zessen geen aanstalten maakten om te vertrekken, is er een noodverordening afgekondigd. In Berlijn heeft de politie vannacht een man op hete daad betrapt die een auto in brand stak. Kort na zijn aanhouding werden vlakbij nog twee brandende voertuigen gevonden. Onderzocht wordt of de 25-jarige man bij nog meer autobranden is betrokken. Sinds januari zijn in Berlijn 550 auto's in vlammen opgegaan. Wielrenster Marianne Vos is er opnieuw niet in geslaagd wereldkamp worden. Ze moest voor het vijfde jaar op rij genoegen nemen met zilver. De wegwedstrijd in Kopenhagen eindigde in een massasprint. Vos in de Italiaanse Bronzini voor laten gaan. Die prolongeerde daarmee haar wereldtitel van vorig jaar.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 as a shot.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 free. See you at the same time next week. Baby, give me what you got. Cause I'm everything that she's not. Love is all I bring. Give me cocky, suit, and ting. So, honey, if you phone. She talking about why the fuck my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business. I was all tied up. Told the girl I was late. I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Come on. Telling me to change my mind. She like Britney Spears, baby, hit me one more time. I can't be late. The girl's taking up my time. Had to hit her with a line. I can't wait free. See you at the same time next week. be late. The girl's taking up my time, had to hit her with a line. I can't wait to freak, see you at the same time next week. She said, Baby, give me what you got. Give me what you got. i I'm everything that she's not. Love is all. 该付。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 van Zandvoort.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 in the fantasy. She got soul in the beauty of her melody. Yeah.